Robert Baltus met het NOS Journaal. Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Belarus. President Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over de kernwapens. Het zou niet in strijd zijn met de internationale anti-kernwapenverdragen. De Verenigde Staten hebben al tientallen jaren kernwapens in Europa staan, zei Poetin. Tactische kernwapens bevatten een kleinere nucleaire lading... dan traditionele of strategische kernwapens. Ze kunnen worden ingezet tegen doelen op het slagveld. De Israëlische minister van Defensie wil dat de juridische hervormingen in het land stoppen. In een televisietoespraak ging hij in tegen de premier van het land en zijn partijgenoot Netanyahu. Die wil met die hervormingen de macht van het Hoge Rechtshof beperken. Tegen dat besluit demonstreren vanavond 300.000 Israëliërs in Tel Aviv. De 100 activisten van Extinction Rebellion... die eerder vandaag werden aangehouden bij een actie op Eindhoven Airport... zijn bijna allemaal vrijgelaten. Volgens de marechaussee betraden enkele honderden actievoerders... het platform van de luchthaven. Ze waren naast de privévliegtuigen gaan zitten. Een groot deel van de demonstranten gaf geen gehoor aan de politieoproep te vertrekken... en ze zijn enige tijd vastgezet. In Libanon dreigt grote verwarring. Nu is besloten de zomertijd uit te stellen tot 21 april. De dag van het einde van de vaste tijd Ramadan. Veel Libanezen vermoeden dat mensen die vasten zo worden ontzien. Het is eerder donker en dus kan een uur eerder worden gegeten. Toch zullen computers en telefoons vanaf vannacht de zomertijd aangeven. Scholen laten nu weten welke tijd ze zullen hanteren... en vertrekkende vluchten gaan een uur naar voren. Komende nacht gaat dus die zomertijd in. Om twee uur gaat in de hele Europese Unie de klok één uur vooruit. Daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. Het weer. Wind en buigheid nemen af. Het wordt op steeds meer plaatsen droog. Komende nacht trekt er nog wel een regengebied over het zuiden. Elders blijft het zo goed als droog.